Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 en 12 uur. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Voor de rest van het land geldt code geel. Daar kan ook schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Op Schiphol zijn tientallen eh, vluchten geschrapt. En de NS laat uit voorzorg al minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus... zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood... staat in een rapport van de Verenigde Naties. Deze moorden werden voor een deel gepleegd door Taliban-strijders... of in opdracht van de nieuwe machthebbers... ondanks beloftes dat mensen die voor de internationale coalitie hebben gewerkt... ongedeerd zouden blijven. De parlementsverkiezingen in Portugal zijn gewonnen door de socialistische partij van premier Costa. Tweede werd de rechtse partij PSD. Costa claimt dat zijn partij een absolute meerderheid heeft behaald... maar hij zou wel willen blijven doorregeren met andere partijen. De verkiezingen in Portugal waren vervroegd doordat de regering was gevallen... na oneenigheid over de begroting. Het RIVM stuurt vandaag de eerste uitnodigingen naar jongens... om zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Tot nu toe kregen alleen meisjes de vaccinatie tegen het virus... dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken omdat jongens het virus kunnen overdragen als ze seksueel actief worden... worden zij nu ook opgeroepen vanaf hun tiende. Ook kan het virus peniskanker veroorzaken... waardoor soms een amputatie noodzakelijk is. Het weer tegen de ochtend wordt de wind stormachtig langs de kust. Later in de ochtend dus een noordwesten storm.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 i see you every day, but you have to follow through. You have to follow through. Please be nimble they just keep me alive. They keep me in tune. Oh, look what door het dal, de lente brengen overal. Liedje, met het andere melodietje, uit het land der bergen al die pracht van het heelal.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 liedje, al die brand van het heelal. op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die jou jubelen door het dal, de lente brengen overal. mietje en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.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 Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.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 In Noord-Holland, Friesland en in het Waddengebied en het IJsselmeer... is er nu kans op zware windstoten en later in de ochtend zeer zware windstoten. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus... zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood, staat in een VN-rapport. Deze moorden werden voor een deel gepleegd door Taliban-strijders... of in opdracht van de nieuwe machthebbers. De parlementsverkiezingen in Portugal zijn gewonnen door de socialistische partij van zittend premier Costa. Tweede werd de rechtse partij PSD. Het weer later in de ochtend dus een noordwesten storm. Het is overwegend bewolkt en er valt geregeld regen bij een graad of 7. Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah Well, I'm moving down that lane And it's been so long But I will be there I sing this song To pass the time away driving in my car Driving home for Christmas It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you you can hear me when I get through and feel you near me. driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same Just the same get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me.